Omroep West meldt dat de barkeeper met drank aan de bar zou hebben gejongleerd. In Egypte doet de rechter vandaag uitspraak in de zaak tegen oud-president Hosni Mubarak. Hij staat onder meer terecht voor medeplichtigheid aan de dood van meer dan 800 demonstranten. De openbaar aanklager heeft de doodstraf door ophanging geëist. De rechtbank in Cairo buigt zich over de vraag of Mubarak de politie opdracht heeft gegeven om het vuur te openen op demonstranten. De ontkenning van Srebrenica als genocide kan zorgen voor misvattingen en nieuwe spanningen. Dat heeft president Izetbegović van de Bosnische moslims gezegd in reactie op uitspraken van de nieuwe Servische president Nikolic. Die zei gisteren in een televisieinterview dat in Srebrenica een ernstige misdaad is gepleegd door een aantal Serviërs die daarvoor moeten worden gestraft. Maar er was geen sprake van genocide, zei Nikolic. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft het bloedbad in de Syrische stad Hula scherp veroordeeld. De raad wil dat er een onderzoek komt naar de vraag wie verantwoordelijk is voor de moordpartij. De Franse president Hollande pleitte gisteren opnieuw voor sancties. Maar president Poetin, die bij hem op bezoek was, riep op tot geduld. En zei dat het vredesplan van VN-gezant Kofi Annan een kans moet krijgen. In Groot-Brittannië wordt de komende vier dagen gevierd dat koningin Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Vanwege het diamantenjubileum is de koningin vandaag bij de Epsom Derby, een belangrijke paardenrace. Morgen is er een botenparade op de Theems. Op maandag is, er voor Buckingham Palace een jubileumconcert. En dinsdag is er een rijtour door Londen met aansluitend de traditionele balkonscène. Het weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen bewolkt met vooral in het zuiden regen. En het wordt morgen maximaal 15 graden.